Wij proberen nu al anderhalf jaar lang de aandacht van het bestuur te trekken om alsjeblieft die banden te doorbreken. Of op zijn minst te beëindigen, of op zijn minst een soort ethisch, eh, ethische commissie zeg maar, op te stellen en eigenlijk heeft de WUR dat altijd genegeerd, geen enkele stap ondernomen. De afgelopen tijd hebben meerdere andere universiteiten in Nederland... wel hun samenwerking met Israëlische instellingen helemaal of deels stopgezet. In Frankrijk is het lichaam gevonden van de vermiste vrouw uit Alphen aan de Rijn. Vorige week vertrok ze met haar man naar hun vakantiehuis in Midden-Frankrijk. Maar ze kwamen er nooit aan. De man is nog niet gevonden, zegt correspondent Frank Renaud. Hij is 83 jaar oud, zij is 80 jaar oud. Ze werden dus al dagenlang vermist. De Franse politie wil geen mededelingen doen. We weten dat zij het lichaam van de vrouw in Frankrijk is gevonden. Maar de Franse politie doet geen mededelingen. De Franse justitie is nog niet met een verklaring naar buiten gekomen. De Nederlandse politie laat alleen in een eerste reactie weten... dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Vanwege het onderzoek en de zoektocht naar de man is niet bekendgemaakt waar het lichaam van de vrouw precies is gevonden. En sinds deze week kun je dwars door Amsterdam karten. Jongeren zijn enthousiast, maar raadsleden zijn bezorgd over de verkeersveiligheid. En ze willen ook niet dat Amsterdam een pretpark wordt. Word ik niet meteen blij van, dit is geen circuit. Als voertuig zit je wel heel laag bij de grond. Zijn jullie bezorgd om, om veiligheid? Nee, ja. We gaan door Amsterdam! het nou, bedrijf dat de karts verhuurt zegt alles volgens de regels te doen. De karts rijden altijd in een groep van vier met een begeleider voorop. En bestuurders moeten minimaal drie jaar hun rijbewijs hebben. Het weer, er zijn wat wolken, maar op de meeste plekken is het zonnig. Bij 21 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits is op zijn retour en de vertraging onderweg neemt nu snel af. In Noord-Holland staan nog maar een paar korte files. Zoals op de A27 Almere richting Utrecht. Daar is bij Beeldhoven de rechterrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Eemnes is de vertraging nog zo'n 5 minuten. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar gebeurde bij Amstelveen Stadshart een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht en vanaf Badhoevedorp is de vertraging nu zo'n 10 minuten.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 wanna see your truth. whisper makes you put your best dress on and wrap yourself in the arms of someone is ZFM. Just trying to find a way to make the pain stop All the time on the graveyard Got a nigga feeling bad.